Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De aanpak van zedenzaken moet beter, vindt de politie. Uit eerder onderzoek bleek dat slachtoffers van bijvoorbeeld aanranding of verkrachting... na het eerste gesprek met de politie het gevoel hebben dat aangifte doen geen zin heeft. De politie komt nu met een plan om dat te verbeteren. Nou, wat beter kan is eh, de toon van het informatief gesprek. Dat zedenregisseurs zich weer bewust zijn van hun eigen handelen. Eh, hoe doe ik dat nou eigenlijk? Door naar elkaar te, te kijken en elkaars informatieve gesprekken terug te luisteren. Dan word je, bewust van je eigen fouten en valkuilen. Ook denken slachtoffers soms dat ze verplicht twee weken bedenktijd moeten nemen, maar dat is niet zo. Die bedenktijd is een eh, recht van de slachtoffer, is absoluut geen plicht. Dus het is ook belangrijk dat je dat op de goede manier uitlegt. Wielrenner Tayo Gegen Hart heeft de Giro d'Italia gewonnen. Het kwam voor de Brit aan op de laatste tijdrit... want aan het begin van de dag stond hij in het klassement precies gelijk met zijn concurrent Jay Hindley. Maar Gegen Hart was vandaag 38 seconden sneller. De Nederlandse kelderman werd derde. Op het Jaarbusplein in Utrecht hebben een paar honderd mensen tegen pedofilie geprotesteerd. De groep wil dat een politieke partij, de Partij voor Naaste Liefde, Vrijheid en Diversiteit, ophoudt te bestaan. Het protest verliep rustig en de meeste mensen hielden zich aan de coronaregels. En dubbel balen voor PSV. De Eindhovenaren moesten zes spelers missen door een corona-uitbraak... en verloren ook nog eens voor het eerst dit eredivisie-seizoen. In Arnhem won Vitesse met 2-1 van PSV. Een bijzonder moment voor de Arnhemmers, zegt onze commentator. Deze wedstrijd telt. Winnen van PSV, dat gaat voor het eerst gebeuren in 23 jaar... want de laatste keer was in 1997. En dat is dus een heel mooi succes voor eh, Thomas Lets... maar ook voor eh, de spelers van eh, Vitesse. FC Groningen won eerder vandaag met 3-1 van Fortuna Sittard. De Limburgers hebben na zes wedstrijden nog helemaal geen wedstrijd gewonnen en staan onderaan de ranglijst. Sparta speelde met 1-1 gelijk tegen Heracles en op dit moment is de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Feyenoord nog bezig. Het weer, het is een bewolkte grijze dag met een graad of 14. Morgen vooral in het westen kans op een bui en dan wordt het een graad of 12.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 Ever see a young girl growing old, trying to make herself a bride. Maar ik heb papier in fysiek. Life on the road is niet iets. Ik buffel, ik ren, ik Tipsy, dus ik bel je Annelena. Ik ben ook alleen en niet alleen. Yeah. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als het leven nog grap is. En ik weet jou is het probleem, forever duurt niet, lang is niet de zin. Jij weet ook dat ik meer verdien. Er is een tijd van komen, nou I gotta leave, yeah.